In 1978 werd hij staatssecretaris van Cultuur, Recreatie, Nationale Parken van de Biesbos en de Duinen van Texel. Safari Park de Beekse Bergen is op zoek naar de Amerikaanse zeearend Lady Maya. De vogel woont al 27 jaar in het park in Hilvarenbeek, maar is verdwenen na een ruzie met een groep meeuwen. Het park raadt omwonenden aan om de zeearend niet zelf te benaderen. Het weer opklaringen en soms bewolking blijft droog en de temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Overdag schijnt de zon geregeld, vooral in het westen. Het wordt zo'n 7 graden.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 en één op de tweede verdieping. Hij had een rugtas volgestopt met munitie, heeft de politie in Parkland ten noorden van Miami bekendgemaakt. De schutter liet na de schietpartij zijn wapen en tas achter en vluchtte tussen andere leerlingen naar buiten. Over zijn motief is nog altijd niks bekend. De Tweede Kamer wil de massamoord door Turken op Armeniërs erkennen als de Armeense genocide. Onder aanvoering van ChristenUnie-Kamerlid Voor de Wind willen de regeringspartijen uitspreken dat er sprake was van genocide in 1915. Vermoedelijk krijgen ze steun van een brede Kamermeerderheid. Er is al jaren discussie over hoe de gebeurtenissen in 1915 in het Ottomaanse Rijk moeten worden genoemd. Destijds werden honderdduizenden Armeniërs vermoord. De Turkse regering reageert telkens woedend als landen spreken van genocide. De vier grote steden willen dat het kabinet haast maakt met een besluit over een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. De Haagse burgemeester Krikke schrijft dat mede namens haar collega's uit Amsterdam, Rotterdam en Utrecht aan minister Grapperhaus en staatssecretaris van Veldhoven. De vier burgemeesters willen dat het kabinet snel laat weten of het een advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid opvolgt. Die pleitte eind vorig jaar voor een verbod op pijlen en knalvuurwerk, omdat die elke jaarwisseling veel letsel en overlast veroorzaken. Het weer, opklaringen en soms wat bewolking.